Die maakt zich daar zorgen over. Sinds 2014 is de CITO-toets niet langer bindend, maar het advies van de leraar. Volgens de inspectie geven leraren onbewust kinderen van hoogopgeleide ouders vaker een hoog middelbaar schooladvies dan de uitslag van de toets aangeeft. En kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een lager advies. De paniek gisteravond op Schiphol werd veroorzaakt door één telefoontje. Een voorbijganger vond dat iemand zich verdacht gedroeg en belde de politie. Volgens de marechaussee was er geen bedreigende situatie... omdat de verdachte meteen werd opgepakt. Een deel van Schiphol was urenlang afgezet. De marechaussee kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Advocaten van Libanon-veteranen zeggen dat het ministerie van Defensie voor het eerst schade door posttraumatische stressstoornissen wil vergoeden. Het ministerie heeft advocaten gevraagd om per cliënt de schade door te geven. Advocaten spreken van een overwinning. Defensie zegt in de Volkskrant dat het in eerste instantie om twintig zaken gaat en dat elke zaak individueel wordt beoordeeld. Holland Casino trok vorig jaar meer bezoekers en die gaven meer geld uit. Het gokbedrijf van de staat maakte 67 miljoen euro winst. Een jaar daarvoor ging het nog om 12 miljoen. Er kwamen bijna 5 miljoen bezoekers, een stijging van 7 procent. Volgens Holland Casino komt dat door de aantrekkende economie. Verder is er flink geïnvesteerd in speelautomaten. Ruim 2400 politiemensen hebben vorig jaar niet meegedaan aan de verplichte halfjaarlijkse schiettest. Dat kwam door ziekte of tijdgebrek. Volgens de politie deden ruim 34.000 agenten wel mee aan de schiettest en vrijwel alle deelnemers slaagden. Het weer, eerst nog kans op mist, verder zon, in het zuiden veel bewolking en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Terraai 5 kilometer. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de Van Brienoordbrug 6 kilometer na een ongeluk.